4 uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Een algeheel rijverbod vanwege de sneeuwstorm die wordt verwacht. Niemand mag de weg op, behalve in noodgevallen, ook het openbaar vervoer niet. Het is de eerste keer dat het openbaar vervoer in New York stil komt te liggen als gevolg van sneeuw. Het verbod geldt niet voor de hulpdiensten. Overtreders riskeren een boete van 300 dollar. De Argentijnse president Kirchner wil de inlichtingendiensten in het land opheffen. Volgens haar zijn de huidige inlichtingendiensten nog te veel hetzelfde als tijdens de militaire dictatuur in Argentinië. Ze reageert daarmee op de mysterieuze dood van de openbaar aanklager Nisman, een dag voordat hij een vernietigend rapport over de regering zou publiceren. Kirchner schreef vorige week dat de moord op Nisman een samenzwering van de inlichtingendiensten is. Het Amerikaanse ministerie van Defensie durft nog niet te zeggen dat de strijd om de Syrische stad Kobani voorbij is. Koerdische strijders zeggen dat ze de stad helemaal in handen hebben en de inwoners zouden massaal feest vieren. Maar een woordvoerder van het Pentagon reageert voorzichtig. Volgens hem hebben de Koerden wel de overhand, maar gaat de strijd nog door. Op de Australian Open heeft de tennister Jekaterina Makarova zich als eerste geplaatst voor de halve finale. De Russin, die als tiende is geplaatst, versloeg de Roemeense nummer drie van de wereld Simona Halep verrassend eenvoudig. Het werd 6-4, 6-0. In het dubbelspel bereikte de Nederlandse Michaela Krajcek de halve finales. Met haar Tsjechische partner Strikova was ze in de kwartfinales in drie sets te sterk voor het Amerikaanse koppel Cops Jones en Spears. Het weer dan. Misschien valt er nog een bui. Het kan vriezen. Er is kans op gladheid. Morgen is het wisselend bewolkt met een enkele bui en wat wind. Af en toe schijnt ook de zon en dan wordt het 5 tot 7 graden. Woensdag regen, aan zee kans op storm.